Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Schiedam is vanavond met een stille tocht een jong van 13 herdacht... die vorig weekend werd doodgestoken. Rond 7 uur verzamelden zich honderden mensen op het Bachplein. Ze hadden op verzoek van de familie zoveel mogelijk witte kleding aan... en hadden witte ballonnen en witte rozen bij zich. De verdachte van de steekpartij is ook een jongen van 13 uit Schiedam. Er zit nog steken twee weken vast. Zo'n 500 mensen deden mee aan de stille tocht. Langs de route stonden ook veel mensen, zegt de politie. In veel dorpen en steden in het zuiden wordt het steeds drukker met carnavalsvierders. Verschillende steden in Brabant hebben mensen daarom al gevraagd om niet meer te komen. De Bos vroeg mensen al aan het begin van de middag om weg te blijven... vanwege de extreme drukte in de binnenstad. Daarna volgden onder meer Breda en Tilburg. Ook gisteren was het op veel plaatsen erg druk met carnavalvierders. De Oekraïense president Zelensky is in Londen voor een Europese veiligheidstop. Hij werd ontvangen door de Britse premier Starmer bij diens ambtswoning Downing Street 10. Twee gaven elkaar een knuffel en poseerden handenschuddend voor de fotografen en cameraploegen. Zelensky sluit morgen aan bij de top in Londen, die door Starmer is georganiseerd... en waar regeringsleiders bespreken hoe ze de veiligheid van Europa kunnen versterken... omdat Amerikaanse steun niet meer vanzelfsprekend is. In het zuidwesten van Bolivia zijn zeker 37 doden gevallen bij een busongeluk. Bijna 40 inzittenden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde volgens de politie toen een bus door te hoge snelheid op de verkeerde weghelft kwam. De wegen in Bolivia zijn berucht vanwege het grote aantal ongelukken. Een week geleden kwamen bij een ander busongeluk 28 mensen om het leven. Ze zaten in een bus die in een ravijn van 800 meter diep stortte. Het weer, op veel plaatsen opklaringen. Vanuit het noorden ook op veel plaatsen nevel of mist. Minima vannacht tussen 0 en min 2 graden. Dan loopt van morgenochtend op veel plaatsen zon. Het wordt een graad of 9. De komende dagen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM.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 Johnny! You can't stop them using weapons. I would suggest attempting something else. I think you must capture one. That's the only way we might learn about them. As you no doubt realize, this is the first stage of an insidious invasion by which all of Earth is threatened with ultimate destruction. Mankind is depending on you. Radio. Radio. Global House Vibes with DJ Malzo. Intense. travel pioneers seen off by some of the thousands who contributed to the maiden voyage. Man is stepping into the unknown world with caution. This is a test flight. Today the space navigators will spend only a few hours in space orbiting the Earth physical reactions during flight have to be checked, equipment tested signals are ready. Only moments left before the start. This is Intense. The Nightwalk Main Stage Live.